7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kom je terug uit Portugal of Spanje, laat je dan testen. Die oproep doet het RIVM, vooral aan jongeren. Afgelopen week kwamen er behoorlijk wat terug van vakantie met corona. Volgens onze correspondent Rob Zoutberg stijgt het aantal besmettingen in Spanje en Portugal... omdat vooral oudere mensen al zijn geprikt en jongeren nog niet... Maar er is nog een reden. Nou, met name sinds het eind van de noodtoestand in mei. Ieder weekend sluit ook af met massale ontruimingen van duizenden jongeren... die te dicht op elkaar staan, die geen afstand houden. Ga dus vooral even langs de GGD voor een test, zegt het RIVM. Ook als je niet snotterend of kuchend rondloopt, zonder klachten testen kan ook. Er is meer bekend over het niet zo positieve document over het CDA. Pieter Omtzigt tikte 76 kantjes vol, die lekte vorige week uit... Er stond onder meer in dat hij zich niet veilig voelde en werd uitgescholden. Nu blijkt dat al die info is gelekt door iemand uit zijn eigen omgeving... zeggen het ANP en het Nederlands Dagblad. Die hoorden dat in een Zoom-vergadering... waar gisteravond honderden CDA'ers aan meededen. Volgens de partij was het helemaal niet de bedoeling dat media konden meeluisteren. Op een industrieterrein in Zwolle is een grote brand uitgebroken bij een afvalbedrijf... Er is veel rook en die trekt ook over de A28. Mensen die in de buurt wonen wordt geadviseerd om deuren en ramen dicht te houden. Er zijn een hoop brandweermensen uitgerukt om de vlammen te blussen. We zijn met z'n allen hard op zoek naar verkoeling tijdens deze warme dagen. Airco's vliegen de deur uit. En ook opblaaszwembaden zijn niet aan te slepen, merken ze bij deze winkel in Maastricht. Iedereen wil alles. En het liefst zo snel mogelijk allemaal tegelijk. Ja, dan moet er verdeeld worden wat er te krijgen is. Hè. Dan wordt de spoeling dun. En al die zwembadjes moeten gevuld worden met water. Dit waterleidingbedrijf in Limburg ziet al een piek in het verbruik. En dan zien we inderdaad een toename van 36% eh, in het waterverbruik. Een deel daarvan is ongetwijfeld toe te schrijven aan, eh, aan zwembadjes die gevuld worden. Maar ook het sproeien van de tuin. Er is volgens het bedrijf nog genoeg drinkwater. Al raden ze mensen wel aan om zo zuinig mogelijk met water om te gaan. Ja, het is een prima zwembadweertje vandaag. Het wordt hartstikke warm. Met 27 tot 31 graden kan het op sommige plekken zelfs tropisch worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen knopend De Hoek en knopend Raasdorp 4 kilometer met een kwartier oponthoud.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 You're the moment. Body warming. I can't resist where you're going. Make me an ocean. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, ba ba ba. To the da ba, ba ba ba ba, da ba, ba ba da ba.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 Dat blijkt uit een inventarisatie van een vastgoedadviesbureau. Op een bedrijvenpark in Zwolle is vanochtend een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Er is veel rook, die trekt ook over de A28. Frankrijk heeft de EK-wedstrijd tegen Duitsland met 1-0 gewonnen. In de 20e minuut maakte de Duitse verdediger Mats Hummels een eigen doelpunt. Het weer, het wordt een droge, zonnige en warme dag. In de middag ontstaan wat stapelwolken. Met 27 tot 31 graden wordt het tropisch heet. bruisende badplaats.